Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij de lokale verkiezingen in Turkije heeft de partij van president Erdogan opnieuw een nederlaag geleden in Istanbul. De huidige burgemeester en oppositiepoliticus Moglu ligt ruim voor op de kandidaat van Erdogans AK-partij. Hij heeft de overwinning inmiddels opgeëist. Ook in andere grote steden lijkt de oppositie te winnen. In heel Turkije kozen vandaag miljoenen Turken lokale bestuurders. Er wordt vooral gekeken naar de verkiezingsstrijd in Istanbul, de grootste stad van Turkije. Erdogan zei eerder dat wie Istanbul wint, Turkije wint. In Jeruzalem zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering van premier Netanyahu. De demonstranten eisen dat de premier opstapt... en willen dat alle gijzelaars worden vrijgelaten. De kritiek op de regering is de afgelopen tijd toegenomen. Onder meer omdat het Netanyahu niet lukt om alle gijzelaars vrij te krijgen. De vier medewerkers die gisterochtend werden gegijzeld in een café in Ede... kenden de gijzelnemer niet. Dat staat in een verklaring die namens het personeel van café Petticoat is verspreid. De medewerkers geven daarin ook aan niet te weten wat het motief van de man is. Verder staat in een verklaring dat de gijzelnemer het café pas na sluitingstijd binnenkwam. Voormalig kickbokser Rob Kaman is overleden. De Amsterdammer was negenvoudig wereldkampioen kickboksen en thaiboksen. Kaman was in Nederland pionier in de sport en haalde zijn grote successen in de jaren 80 en 90. Op Instagram heeft kickbokser Rico Verhoeven gereageerd op de dood van Kaman. Hij noemt hem de grondlegger van de Nederlandse kickboxstijl. Rob Kaman was 63 jaar. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog en daalt de temperatuur naar een graad of 7. Morgenochtend bewolkt met regen. Smiddags droger en soms wat zon. Het wordt 12 tot 14 graden.